Mariette Krol met het NOS Journaal. In Cambodja zijn de eerste passagiers van boord gegaan van de Westerdam... het cruiseschip dat zo'n twee weken lang rondvoert op de Aziatische wateren... omdat het nergens welkom was vanwege het coronavirus. Gisternacht legde het aan in de haven van het Cambodjaanse Sihanoukville. Op de kade werden de eerste mensen met bloemen opgewacht... door de Cambodjaanse premier Hun Sen... Alle bijna 1500 passagiers zijn aan boord medisch onderzocht. Volgens de Cambodjaanse autoriteiten is bij niemand het virus geconstateerd. Een oud-bestuurslid van een moskee in Geleen zegt dat ze ernstig wordt bedreigd... omdat ze in de Tweede Kamer is gehoord. De vrouw getuigde deze week voor de Kamercommissie... die onderzoek doet naar de groeiende invloed van extremisme in Nederlandse moskeeën. In de talkshow op 1 zei ze gisteravond dat zij en haar dochter... voor vreselijke dingen worden uitgemaakt en dat ze dreigvideo's krijgen. De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie. De waterschapsbelasting gaat dit jaar flink omhoog met ruim 4,5 procent. Dat is de sterkste stijging in ruim 10 jaar. De waterschappen verwachten dit jaar zo'n 3 miljard euro meer te innen. En dat geld is nodig om de gevolgen van de natte winters en de droge zomers op te vangen, zeggen ze. Ook de zuiveringsheffing voor het reinigen van afvalwater gaat omhoog. En de politie heeft in een boerderij in het Friese Wanswert een drugslab gevonden. Vermoedelijk werd er methamfetamine geproduceerd, ook bekend als crystal meth. De synthetische drugs hadden een straatwaarde van zo'n 4 miljoen euro. Agenten kwamen het lab op het spoor na tips. Er is nog niemand aangehouden. Het weer vannacht droog, 2 tot 5 graden en lokaal kan er mist ontstaan.